Daar worden te veel mensen onder slechte omstandigheden opgevangen. Het is op allerlei manieren geprobeerd op te lossen, maar er is niks veranderd. Nu wordt verslaggever Roel Pauw. De burgemeester zag zich genoodzaakt om dan maar naar de rechter te gaan. Op zitting zei hij nog, ja het is overmacht, het is niet eh, iets wat ik eh, voor mijn plezier doe. Maar we moeten deze impasse doorbreken, zowel voor voor mijn burgers, maar ook voor de medewerkers van het COA... die te maken hebben met een, een overvol eh, aanmeldcentrum en de asielzoekers zelf natuurlijk. Het COA geeft toe dat er nu meer asielzoekers zitten dan was afgesproken... maar zegt dat het was anders kan als meer gemeenten meewerken aan opvang. We hebben een nieuwe minister van Financiën. Dat stoeltje in het demissionaire kabinet was leeg... nadat Sigrid Kaag zich sinds deze week voor de VN bezighoudt met Gaza. Verslaggever Roel Bolsjes in Den Haag. Wie is het geworden? Ja, bronnen bevestigen dat het gaat om Steven van Weyenberg. Hij is net anderhalve maand staatssecretaris van Cultuur en Media... als vervanger van uh, Gunay Oesloe, die vertrok om eh, CEO van Corendon te worden. Maar hij wordt dus de nieuwe minister van Financiën. voor hoe lang, dat weten we niet. We hebben verkiezingen gehad en als het goed is... komt er uiteindelijk een nieuw kabinet. Daar wordt vandaag ook weer over verder gepraat. De meeste mensen hebben vandaag een muts op en handschoenen aan. Maar in Lelystad doen ze het ietsje anders. Een fanatieke groep zwemmers duikt daar ook met deze temperaturen het ijskoude water in. Het is een kick en ehm, het overwinningsgevoel geeft gewoon mega veel energie. Het is gewoon heerlijk. Als je het hebt gedaan, dan is het geweldig. Blijf een beetje bij de stijger dan, hè? Nou, en hoe was het? Het was heerlijk, ja, ja. Mijn handen zijn nu wel lekker aan het tintelen. Het is echt lekker. warme handdoek. Ja, heerlijk. <laughs> snel weer warm worden hoor. Ja. <laughs> ja, hoe lang blijven ze dan in? Nou, twee minuten, want veel langer is niet echt verstandig. Bij dit weer, ja, koud. Wel opnieuw veel zon. Vanmiddag rond de 0 graden, maar door de wind voelt het weer een stuk kouder. Eigenlijk net als gisteren. Morgen is toch wat anders dan eerst zon. Daarna komen er wat meer wolken. Het wordt ook iets minder koud. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 van Diemen naar Amstelveen staat file tussen Diemen en Amsterdam Zuidoost 4 kilometer met een half uur vertraging.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 De kosten voor vijf lessen zijn 19,50 en u kan aanmelden via www.plus.zandvoort.nl of via telefoonnummer 06 3380 03279 06 3380 0329. 279. En het is van 15 januari tot en met 12 februari van 2 tot half 4. En de locatie?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 Vandaag, kijk maar naar buiten, is het stralend weer. In de zon ligt de temperatuur smiddags rond iets boven het vriespunt... en in de schaduw kan het de hele dag vriezen. In de avond duikt de temperatuur omlaag... en in de nacht en de vroege ochtend vriest het van 2 tot 8 graden. Donderdag en vrijdag lijkt het wat minder koud te worden... en er zijn naast zonnige perioden ook wolkenvelden. S'nachts kan het in het binnenland nog licht vriezen... en in de middag wordt het 1 tot 4 graden. In de volgende weken, in het weekend en voor iets langere termijn...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 tegen het muur praat Doe tenminste alsof We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot Waarom zou je dat doen? tegen het muur praat Doe tenminste alsof We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Ja, we zijn allemaal een beetje verkouden. Een kuchje mag erbij. Vind je de zondag ook zo lang duren? Kom dan gezellig naar Pluspunt of naar HIK. We drinken samen koffie of thee met wat lekkers en doen bijvoorbeeld een spelletje. Ook samen op zondag is de eerste zondag van de maand in Pluspunt en de derde zondag van de maand in de HIK. Van 11 tot 3 uur middag middags zijn we aanwezig. Er wordt een verse drie gangen maaltijd bereid en de kosten daarvoor zijn 10,50 en als u een Zandvoortpas heeft, dan kost het maar 8,50. Dit bedrag is inclusief vooraf een kopje koffie of thee... net wat lekkers erbij en inclusief een kopje koffie of thee na de maaltijd. De belbus rijdt u ook speciaal op deze zondag... en de kosten zijn hiervoor 1,25 voor een engeltje. John McCrae, Rock Your Baby. twijfelen met Rock Your Baby van George McRae. We gaan door met de Nederlandstalige, Suzanne en Freek. Als het avond is. Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn. Nu is het stil. Met het vallen van de nacht fluister ik nu zacht. Hoor je mij misschien?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 De kosten zijn 5 euro per keer. En je hebt één gratis proefles. Net als Zandvoortpas 25% korting. Aanmelden bij www.plus.zandvoort.nl NL schuinstreepje improvisatietheater. En het begint vrijdag 12 januari en het duurt tot 8 maart. Van 2 tot 4 uur middags. En de locatie? Pluspunt. We gaan door met Danny Vera. Hold on to me. shoulder to cry on, or just a hand to hold. When you're having trouble sleeping, babe. I will be your pillow. Just count on me, babe. I will never let you fall. Just close your eyes now. And into my arms you'll flow. you're feeling lonely and you got no one to call. Just dial V-E-R-A, babe And I'll be running to your door And if you need a shelter from the pouring rain.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 Bugsfish. Oh, we gaan even wat anders doen. We gaan even... Yesterday, yesterday, yesterday. Ja, dat dingeltje, dat hoort er eigenlijk ook tussen. Bugsfish is een, een Britse popgroep. In 1981 werd opgericht om mee te doen aan het Eurovisie Songfestival van 1981. De groep won het Songfestival met het liedje Make Up Your Mind Up. Dit was het begin van een succesvolle carrière. Bugsfizz is genoemd naar een alcoholische cocktail. Sinds het succes van ABBA was het vrij gebruikelijk... dat inzendingen voor het Songfestival gevormd werden door twee mannen en twee vrouwen. Alle groepsleden waren ervaren zangers... die gesteund worden door het producenten-schrijversduo... Nicola en Martin en Andy Hill. Het nummer Make Up Your Mind Up werd snel na het Songfestival een grote hit in Europa. En haalde in onder meer Nederland de nummer 1 positie. Hier komt Fizz met Make Up Your Mind. soms iets heel erg snel wil, dan zegt mevrouw altijd... Relax man, Frankie goes to Hollywood met Relax. gemeente Zandvoort wil sneller het aantal openbare laadpalen voor elektrische auto's opvoeren. Momenteel zijn er 24 laadpalen met twee ingangen in gebruik. Waar ook volgens de cijfers flink gebruik van wordt gemaakt. Momenteel hebben 52 inwoners van Zandvoort een aanvraag tot het plaatsen van nieuwe laadpalen ingediend. Er worden nu door de gemeente 17 locaties aangewezen. Bewoners in een straal van 100 meter krijgen een brief over de voorgestelde plekken... en dan krijgen ze twee weken de tijd om te reageren. Daarna wordt een verkeersbesluit genomen... waar nog eens zes weken bezwaar tegen kan worden gemaakt. Zo hoopt de gemeente vaart te kunnen maken met het aantal laadpalen. Daar gaat om met Nederlandstalige gigantjes.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 Divertimento Jeugdorkest met medewerking van Divertimento Kamermuziekstrijkers van 14 tot 20 jaar... en met medewerking van leden uit het Divertimento Jeugdstrijkorkest van 12 tot 18 jaar. Stichting Divertimento is in het leven geroepen om alle jeugdige strijkers uit Haarlem en omstreken de kans te geven om op hoog niveau te leren samenspelen. Onder Stichting Divertimento vallen momenteel zes orkesten voor verschillende leeftijden en niveaus. De orkesten staan onder de bezielende leiding van Helena van Tongeren. Ieder project geeft gastdocenten verrijkende groepsrepetities. Naast het orkestprojecten met de leerzame repetitiewekenden... organiseert Stichting Divertimento ook cursussen...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 Rod Stewart, een Britse rockzanger, geboren in 1945... en die wordt er vandaag 79 jaar. Sir Roderick David Stewart, en dat is een Britse rockzanger zoals ik al zei... bekend om zijn kenmerkende rauwe stem. Hij wordt de Song of Danceman genoemd vanwege zijn podiumpersoonlijkheid. Er zijn ruim 100 miljoen platen van hem verkocht. Rod Stewart is CBE, een onderscheiding die hij eind 2006 kreeg uitgereikt vanwege zijn artistieke verdiensten. Hij is ook opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame als solist en in 2012 als lid van zijn ex-band The Faces. Hier is Rod Stewart met Sailing. am sailing, I am sailing home again. Across the sea, I am sailing stormy waters to be near you, to be free. flying. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be with you, to be free you hear me? Oh, can you hear me? One dark night, far away, I am dying, forever crying to be with you. Who can say? hear me? Oh, can you hear me? Through the dark. I say was Rod Stewart met Sailing. Ja, en we gaan het einde maken we met de Cats. De eind of de show, helaas. Ik zie u volgende week weer terug. Bij dezelfde zender en dezelfde omroep. En eh, ik wens u een hele prettige week. En kijk uit met schaatsen dat u niet door het ijs zakt.